Clemens Peters met het NOS Journaal. Vandaag verloopt de graandeal waardoor Rusland Oekraïne toestaat graan te exporteren via de Zwarte Zee. Gisteren vertrok uit de havenstad Odessa het laatste schip dat onder de huidige afspraken mocht afreizen. Vanwege de onzekerheid over de verlenging heeft Rusland niet toegestaan dat verdere exports worden ingepland. Rusland stribbelde eerder ook al tegen bij de verlenging omdat het meer toezeggingen wil van het Westen. In Canada is voor opnieuw een lid van de brandweer omgekomen. Het slachtoffer is een man die het vuur bestreed bij zijn woonplaats Fort Laird in het noorden. Details over hoe die is omgekomen zijn niet bekendgemaakt. Twee dagen geleden kwam een brandweervrouw van 19 om het leven toen ze door een vallende boom werd geraakt. Het bosbrandseizoen duurt in Canada al langer dan andere jaren en is ook veel heftiger. Het vuur heeft verspreid over Canada al meer dan 10 miljoen hectare bos verwoest. dat is een gebied dat 2,5 keer zo groot is als Nederland. Rusland heeft dochterondernemingen van de Deense bierbrouwer Carlsberg... en het Franse zuivelbedrijf Danone onder staatscontrole gesteld. De verbeurdverklaring is mogelijk een verliespost van honderden miljoenen euro's voor beide bedrijven. Carlsberg en Danone waren al bezig om hun activa in het land te verkopen... vanwege de inval in Oekraïne. Eind juni maakten ze beide bekend een koper te hebben gevonden... maar voordat de verkoop nu kon worden afgerond... nemen de Russen de controle al over... In april had Rusland al delen van het Duitse energiebedrijf Uniper... en de Finse branchegenoot Fortum overgenomen. Vluchtelingenorganisaties hebben geen goed woord over voor de migratiedeal die de Europese Unie heeft gesloten met Tunesië. Ze vrezen dat de mensenrechten van vluchtelingen en andere migranten door het Noord-Afrikaanse land worden geschonden. Vluchtelingenwerk noemt het ongeloofwaardig dat Tunesië de mensenrechten zal respecteren van de vluchtelingen. En Stichting Vluchtelingen wil, vindt het niet juist dat vluchtelingen als politiek wisselgeld worden gebruikt.